Ach, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op het Katshuis in Den Haag is het kabinet bij elkaar gekomen voor spoedoverleg. De PVV maakte vanochtend bekend uit de coalitie te stappen. En zometeen moet er meer duidelijk worden over welke ministers en staatssecretarissen ermee stoppen... en welke nog doorgaan, vertelt politiek verslaggever Emma Jackson. Dienen we ons ontslag in en moeten we dan demissionair dat op gaan lossen. Maar dat betekent ook dat er heel veel portefeuilles vrijvallen. Al die PVV-portefeuilles. Dus ze zullen ook weer die hele portefeuille herschikking moeten doen. Nou ja, achter mij hoorde ik net nog eh, Mona Keizer vertellen dat ze hard bezig was met de woonopgave, dat dat nu niet lukt. Dus het is ook gewoon een stukje rouwverwerking hier. Allemaal ministers die in één keer toch hun mooie klus eh, ja, zien, eh, tot een einde zien komen. Andere coalitiepartijen noemen het vertrek van de PVV onverantwoord. Partijen als PvdA, GroenLinks en Volt willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen. Ander nieuws dan. Een aardbeving in Marmaris in Turkije. Vannacht beefde de aarde in en rond die populaire badplaats met een kracht van 5,8. Er is minstens één iemand omgekomen, een meisje van 14. 70 anderen raakten gewond toen ze hun huis uitvluchten. En deze plaat heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify. Never gonna give up, never gonna let you De hit is vooral bekend door Rick Rowling. Dat is een eh, prank waarbij je een linkje doorgestuurd krijgt... en je dan naar dit nummer van Rick Ashley wordt geleid. Nou, Ashley is zelf helemaal vereerd en bedankt al zijn fans. En weer en nog. Het is zonnig op de meeste plekken...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 ZFM. Shut up and drive. Shut up and drive. what I got, get it, get it, don't stop. It's a short shot, and you're Ferrari, hot boy, I'm sad. up and drive. Sunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off the song. MTV, the king with his mad position, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stone, so hell with Shannon. The cannon, I'm shooting fat low for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a symbol.